Haal de vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Haal de vriendjes en vriendinnetjes, het is passie en Adriaan. Wat we allemaal beleven, zie het komend half uur. Maar er wordt ook veel gelachen in ons Griekse avontuur. Dus humor en spanning, die komen eraan. Cassie en Adrián.